ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Israël wil volgende week verder onderhandelen over een staakt het vuren in Gaza. Premier Netanyahu van Israël wil een team sturen om de gesprekken weer op te pakken, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Qatar, eh, eh, Egypte en Amerika die hebben op de achtergrond met z'n drieën onderhandeld. En zij zeggen dat er nu een plan ligt wat echt alleen nog maar over de details gaat. Op basis daarvan zegt Israël ook dat ze volgende week donderdag naar een plek gaan die nog bekend gemaakt moet worden om daar over die details te onderhandelen om dat af te maken. Hamas heeft vooralsnog niet gereageerd op de aankondiging om de gesprekken weer op te starten. De AWB zet extra hulpverleners in om mensen met pech in vakantielanden te gaan helpen. De alarmcentrale krijgt dagelijks 15.000 meldingen. En veel daarvan gaan over pechgevallen in het buitenland. Volgens de centrale valt het op dat er dit jaar veel kimpers in de problemen komen. De AWB verwacht dat het aantal meldingen de komende weken verder zal toenemen. Meerdere uitvaartbedrijven in China zijn aangeklaagd... omdat ze tientallen jaren lang lijken zouden hebben doorverkocht aan medische instellingen. Duizenden families die betaalden voor een begrafenis of een crematie... maar stiekem werd het lichaam van hun dierbaren in stukken gehakt en weggevoerd. En ze zouden gebruikt zijn voor bottransplantaties. De criminelen zouden er miljoenen aan hebben verdiend. Ja, het einde van de Olympische Spelen is in zicht. En eh, ja, veel sporten zijn al geweest. Maar voor breakdance begint het vandaag pas. India Sarju uit Den Haag die eh, gooit hoge ogen. Breakdancer Duco die volgt haar op de voet en weet waar ze straks op zal worden beoordeeld. Dansers dansen ongeveer tussen de 40 en 50 seconden. Met uh, breakdance hebben we zes onderdelen waarop ze gaan jureren. Musicality, performance, personality, creativiteit, variety en techniek. Ja, vanmiddag om 4 uur kan Sarju zich kwalificeren voor de finale en die is later vanavond. Het weer dan nog, na een ochtend vol met motregen is het vanmiddag vaker droog en zijn er ook opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 some. Life is the answer to all. door van Zandvoort, op 106.9 FM.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 just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. one down for you.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 De Nederlandse 4x400 meter vrouwen hebben zich op de Olympische Spelen zonder Femke Bol geplaatst voor de finale morgenavond. En dan loopt Bol waarschijnlijk wel mee. Het weer bewolkt met lichte regen die oostwaarts over het land trekt. Vanmiddag wordt het droog en dan breekt de zon steeds vaker door met maxima rond 23 graden. Dit is ZFM. 放手。